De politie weet nu zeker dat het om één dader gaat, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Ze hebben het over een man van ongeveer 30 jaar oud, 1,80 meter lang, met een mediterraans uiterlijk, een baard, donkere kleren en een petje. Volgens Spiegel, het weekblad hier, is hij een omkleedcabine ingelopen van de sportschool en is hij daar met een, lang mes, misschien wel een machette, heeft hij mensen aangevallen. Hij zou doelgericht één iemand hebben aangevallen en de anderen zouden daarbij ook gewond zijn geraakt. En hij is nog op de vlucht. Het zou zomaar kunnen dat de meivakantie één grote déjà vu ervaring wordt op Schiphol. Personeel van de bagagebedrijven zijn ontevreden over hun loon en werkdruk en gaan mogelijk staken, zegt het parool. Vorig jaar was het in de meivakantie ook al een bende op Schiphol door stakingen. Stonden toen urenlange rijen. Ja, ik ben drie uur van tevoren gegaan. Ik had niet verwacht dat het zo lang zou gaan duren, dus eh, ja, super lang. Echt bizarre rij. Ja, het verbaast me. Ik vind het gewoon idioot. Het lijkt wel veevervoer. Schiphol hoopt dat de bagagebedrijven hun personeel meer willen betalen. De luchthaven heeft zelfs aangeboden om daarbij te helpen met een lening. En een wel heel dure Dikkie Dik knuffel begin deze week is de lievelingsknuffel van Wiesje van 9 uit Amsterdam-Oost uit haar tas gestolen. Het kind is ontroostbaar en daarom geven de ouders een wel heel dikke beloning van 200 euro aan de persoon die de knuffel terugbrengt. De moeder had haar tas in de fietskrat laten zitten. Er zat ook nog een iPhone 5, iPhone 5 en een broodtrommel in. Het weer lekker zonnig, 12 tot 16 graden. Morgen bewolkt met vooral ochtends regen. Het waait dan hard en het wordt max een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Akersloot en Beverwijk.